Studentenkoor Vindicat kwam de afgelopen jaren vaker in het nieuws vanwege mishandelingen en overlast. Uit de stukken blijkt ook dat er in mei een geweldsincident was waarbij een student gewond raakte. Burgemeester Den Oudsten heeft Vindicat een laatste waarschuwing gegeven. Als de horecavergunning wordt ingetrokken... is dat volgens Vindicat het einde van de vereniging. De digitale autopsieverslagen van onder meer de slachtoffers van de aanslag op de luchthaven van Brussel zijn gestolen. Dat melden Belgische media. Dieven gingen er donderdag met een harde schijf vandoor uit het gebouw van het OM in Brussel. Het is nog onduidelijk of de dader het specifiek gemunt had op de autopsieverslagen. Er is een verdachte opgepakt, maar die ontkent alle betrokkenheid. Bij de aanslagen in Brussel, bijna drie jaar geleden, kwamen 32 mensen om het leven. Op luchthaven Heathrow bij Londen is een drone gezien. Aan het begin van de avond werd daarom het vertrekkende vliegverkeer stilgelegd... en begonnen de luchthaven en de politie een onderzoek. Om half acht Nederlandse tijd werd het vliegverkeer hervat. Hoeveel reizigers last hebben van het oponthoud is niet bekend. Heathrow is een van de grootste vliegvelden ter wereld. Vlak voor de kerst vlogen de drones bij vliegveld Gatwick, ook bij Londen. Het vliegverkeer lag toen enkele malen stil. Daar hadden 140.000 reizigers last van. Later zei de politie dat er ook politiedrones bij Gatwick hadden gevlogen. Het weer vanavond geleidelijk minder wind en minder buien. Vannacht is het een graad of drie. Morgen vrijwel overal droog en zonnige periode. En het wordt 5 tot 7 graden. In de nacht naar donderdag is er lichte vorst. Dit was het NOS Journaal.